Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op een mbo-school in Boxmeer in Noord-Brabant... is een leerling van 19 aangehouden die een vuurwapen bij zich had. De jongen had het wapen aan een medeleerling laten zien. Die waarschuwde de schoolleiding waarop de politie is ingeschakeld. De leerling is meegenomen voor verhoor. Hij had het wapen op het moment van de aanhouding niet bij zich. Dat werd gevonden in een auto vlakbij de school. De politie in Boksmeer zoekt uit of het wapen van de leerling is. Meer dan een kwart van de gemeente denkt dat de huisvesting van asielzoekers komend jaar een probleem wordt. Er komen meer vluchtelingen naar Nederland die ook steeds vaker mogen blijven, omdat er oorlog is in hun land. Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen te huisvesten. Maar omdat er in veel gemeenten steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar zijn, wordt dat steeds moeilijker. De verhoging van de accijnzen op diesel en LPG levert de overheid minder geld op dan verwacht. Gerekend werd op 150 miljoen euro extra, maar tot en met november bleef dat beperkt tot nog geen 100 miljoen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft toe dat de inkomsten lager zijn. Hij zegt dat de grenseffecten, de automobilisten die over de grens gaan tanken, niet te ontkennen vallen. Ook de inkomsten uit accijnzen van benzine zijn gedaald. Volgens de staatssecretaris komt dat onder meer doordat auto's zuiniger zijn geworden. De vrijheid van meningsuiting moet een belangrijker onderdeel worden van het inburgeringsexamen voor nieuwkomers in Nederland. Dat vinden VVD en PvdA. VVD-Kamerlid Asmani wees er in een Kamerdebat op dat de vrijheid van meningsuiting nu pas in hoofdstuk, nu pas in hoofdstuk 7 van het lesmateriaal voorkomt, na onderwerpen als vakbonden en de inzameling van afval. Het weer bewolkt, in het noorden ook zon. De wind waait uit noordoosten en is matig. De temperatuur varieert van min 1 tot plus 3, maar het kan aanvoelen als min 7. Morgen wordt het vrijwel windstil met bewolking en af en toe zon.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 Nog een uurtje, dan heb je Hans zometeen met eh, interviews met dames van een softballclub, Jawel. Maar eerst nog een uurtje muziek. We gaan beginnen met... Eh, nou, dat hoor je zo wat. Nog veel plezier dit uur. mi Gargo, mi Omayo, mi Gargo, Paul Piro down Dubai. My Yvonne, sweetest one, mi Omayo. Quero me jaw, and Son of a gun, we'll have big on the Het was een eh, compositie van Hank Williams en het is ongeveer opgenomen door 385.000 artiesten. En dit was er een van. Het was eh, Fats Domino uit 61 Jambalaya on the Bayou. En we begonnen met een track van de LP With the Beatles uit 63, kant A, track 1. Um, It Won't Be Long, geschreven door John en Paul. En we gaan zomaar weer naar een andere LP, de LP Outlandos d'Amour. En die komt van eh, de Police. Hier is Roxette. 20 jaar. Daarom kijken Bart en Hans op 5 februari terug naar het oprichtingsjaar 1990. Muziek en nieuws uit 1990. Information. Muziek Boulevard Live, 5 februari van 2 tot 6. Eighteen yellow roses came today. Eighteen yellow roses in a pretty bouquet. When the boy came to the door, I didn't know what to say. But eighteen yellow up the card to see what it said. I couldn't believe my eyes when I had read. Though you belong to another, I love you anyway. Yes, eighteen yellow roses came today. I never doubted your love for a minute. I always thought that you would be true. But now this box and the flowers in it. I guess there's nothing left for me to do but ask the boy that's done this thing and find out if he's got plans to buy you a ring. Cause 18 yellow roses will wilt and die one day. But a father's love will never fade away. will never fade away. 18 Yellow Roses van Bobby Darin. En eh, <clears throat> dat kwam uit eh, het jaar 1963, net zoals de volgende, maar dan wel postum. Want eh, de man die het gaat zingen, Buddy Holly, die werd slechts 22 jaar en overleed in 1959. Hier is hij met de Brown Eyed Handsome Man. Brown-Eyed Handsome Man. Zijn we toe aan de reguliere Shadows hit, de A- en de B-kant. deze komt uit 1962, werd uitgebracht in december van dit jaar... en eindigde op de eerste plaats. Een compositie van The Evans. Die kent u wel van Seven Little Girls Sitting in the Backseat. En daarna heb je ook nooit meer wat van ze gehoord. Maar deze compositie, dat hebben ze goed voor elkaar gebracht voor de Shadows. Hier zijn ze met Dance On. Bacon van Dance On All Day. Geschreven door Hank B. Marvin en Bruce Welch. En dat hebben ze gecomponeerd tijdens het opnemen van de film Summer Holiday in Griekenland. En enige Griekse invloeden, die, die kon je daar wel in terug horen. All Day. Dan krijgen we nu volgens Bob Dylan de beste protestsong ooit geschreven. Hier is Jimmy Cliff en Vietnam. Stop That War. Dat was eh, Jimmy Cliff met Vietnam uit 1970. We gaan even terug in de tijd. We gaan naar 1958 met eh, Pat Boone.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 Met Nikita uit 1985. Alweer 30 jaar geleden. Time flies when you're having fun. Over eh, flies when you're having fun eh, gesproken. Hier is eh, de LP Harvest van Neil Young uit 72. En we draaien van, dat, van die album draaien we het nummer Heart of Gold. across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching. album Harvest uit 1972 en daar hoorden we van Heart of Gold en het was natuurlijk Neil Young. Tijd voor wat opera in Matchbox. En waarom niet? Natuurlijk, hier is Montserrat Caballé samen met Freddie Mercury en zij zingen over Barcelona. even netjes tot het nachtegaaltje is uitgezongen. Montserrat Caballé met Freddie Mercury en Barcelona. We gaan weer een track draaien van een LP, de LP Tug of War uit 1982 van Paul McCartney, geproduceerd door George Martin. Zijn eerste LP na de dood van John. En van, dat, eh, van die LP draaien we het fantastisch mooie nummer Wanderlust. music, more music, more music. Was 1979. Het album heette Breakfast in America en het nummer, geschreven door Roger Hodgson, was The Logical Song. Dit was Super Tramp. En nu riemen vast en lichte doven, QB and the Blizzards. be in the Blizzards and Another Day, Another Road. Alweer de laatste van deze matchbox. En dat wordt er een van Nederlandse makelij Doris D. in de Pins en Shine Up. Pins worden gewoon gestoord in hun optreden. What's, eh, what's the matter with you? Dat uh, zeggen Les Paul en Mary Ford van het podium af. Het is onze beurt. Bye bye blues. Laatste minuut van eh, deze matchbox. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Heel fijn weekend. En de komende twee uur zijn voor Hans. Hij gaat je straks allemaal vertellen wat er gaat gebeuren. En veel plezier met hem. Hij begint met een heel goed Beatle-nummer, maar dat wist je al allemaal natuurlijk.